Denk jij hield soms nog eens aan mij? Of is het maar een nacht voorbij? Jij ging zomaar van mij heen, liet mij hier heel alleen. aan gedaan. Dat jij opeens bent weggegaan. Was de hele nacht bij jou. Jij was voor mij de mooiste vrouw. dat jij komen zou misschien. Zou jij mij dan bellen en mij willen vertellen dat jij mij ook nog een keer wou zien? Blijft er dan bij die ene nacht? gebracht. leid jouw hartje liever vrij. En was jij een macht van mij. Dagen en nachten liet jij mij hier wachten. Ik dacht dat jij kon. Zou misschien. Zou jij mij dan bellen en mij willen vertellen dat jij mij ook nog een keer wou zien? Blijft er dan bij die ene nacht? Toen jij voor mij de liefde bracht. wintertrui en was jij één nacht van mij. Blijft jouw hartje liever vrij en was jij.